En een woning daar werden ook tientallen vuurwapens in beslag genomen. Drie mannen van 68, 55 en 38 jaar zijn opgepakt. De politie had een tip gekregen over het laboratorium. Het bleek overigens niet meer in gebruik. In veel Europese landen wordt morgen begonnen met vaccineren. In Duitsland is één dag eerder dan gepland vandaag de campagne al van start gegaan, melden Duitse media. Een vrouw van 101 in een verzorgingshuis kreeg de inenting als eerste. Daarna kregen de andere bewoners en verzorgenden de prik ook. Hongarije is ook vandaag begonnen. Daar werden dokters en medewerkers in de gezondheidszorg als eerste ingeënt. In Nederland worden de eerste mensen ingeënt op 8 januari. Veel meer Nederlanders dan in andere jaren hebben een paard of pony aangeschaft. Vereniging Eigen Paard ziet een toename van bijna 25 ten opzichte van vorig jaar in de paardenhandel voor recreatief gebruik. De vereniging schrijft dat toe aan het feit dat mensen door de coronacrisis meer tijd hebben... en ook dat er meer geld over is doordat mensen niet op vakantie gaan. En in Heerenveen waren vandaag kwalificatiewedstrijden voor internationale schaatswedstrijden. Antoinette de Jong, Irene Wust en Melissa Wijfjes hebben daarbij op de 1500 meter een startbewijs veroverd voor de WK-afstanden. Bij de heren gingen de WK-tickets voor de 5 kilometer naar Patrick Roest, Sven Kramer en Jorrit Bergsma. En Roest schaatste in Herenveen een baanrecord van 6 minuten 8 en 21 honderdste. En de WK-tickets voor de 500 meter gingen naar Kai Verbij, Daidai Tap en Ronald Mulder. Het weer. Vanavond aan zee zware tot zeer zware windstoten. Temperatuur rond 5 graden. Morgen ook nat en onstuimig. In het westen kan veel regen vallen. Pas tegen de avond wordt het droog en de temperatuur wordt een graad of 7.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 hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Kinderkoren zingen jingle bells en stille nacht. De hele wereld mag het weten, ik heb je zo lang op Want als het kerstmis is, dan gaan de ballen in de bomen. Als het kerstmis is, ik heb er vaak van liggen dromen. Dan komen alle mensen, met alle mooie wensen bij elkaar. We komen bij spelen buiten, want de sneeuw valt langs de ruiten. Dit zijn de allermooiste dagen van het jaar. Een mooie tijd voor iedereen, met alle vrienden om je heen. Oh, ik ben stapelgek op kerstmis. Het is het allermooiste feest, wanneer de kerstman is geweest Oh, ik ben stapelgek op kerstmis. En kinderkoren zingen jingle bells en stille nacht. De hele wereld mag het weten, ik heb hier zo lang op gewacht. Want als het kerstmis is, dan gaan de ballen in de bomen. Als het kerstmis is, ik heb er vaak van liggen dromen. Dan komen alle mensen met alle mooie wensen bij elkaar. We komen bij elkaar als het kerstmis is. Dan gaan we allemaal genieten als het kerstmis is. Komt de familie op visite en alle kinderen spelen buiten. Want de sneeuw valt langs de ruiten. Dit zijn de allermooiste dagen van het jaar. en alle kinderen spelen buiten. Want de sneeuw valt langs de ruiten, het zijn de allermooiste dagen van het jaar. I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise. Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe with you, shawty with you. Chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know. But I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. But I'ma be under the mistletoe. Shawty, Christmas It's the most beautiful time of the year Lights fill the streets, spend so much cheer I should be playing in the winter I snow know.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 Daar nog eens een plaatje. And I wait on light till Santa comes To wake me from my dreams Oh, I Cause that's Christmas to me I see the children play outside Like angels in the snow While mom and daddy share a kiss Under the mistletoe And we'll cherish all these simple Christmas tree. Oh, why? Cause that's Christmas to me. Oh, why? Cause that's Christmas to me. I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. enjoy your family, oh why? Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, Cause that's Christmas to me. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, why? Cause that's Christmas to me. mij is alles goed, maak je geen zorgen. Ik zou alleen zo graag bij je willen zijn. Ze konden echt niemand anders vinden. Dus viel de keuze toch op mij. Met wat geluk kan ik voor 1 januari weer bij jou en de kinderen zijn. Ik wens je allemaal een zalig kerstfeest. En een goed begin het nieuwe jaar. Zeg de kinderen, ik zal aan ze denken. Nog even en we zijn weer bij elkaar. straks een kerkdienst gehouden. In het dorp waar ik mijn truck heb staan. Ik denk dat ik er om wat kerstfeer te proeven. Er vanavond even binnen ga. Voor de rest heb ik weinig te vertellen. Alleen dat er hier sneeuw gevallen is. En dat ik dus dubbel op moet passen. En dat ik jullie zo erg mis. Ik wens je allemaal een zalig kerstfeest. En een goed begin het nieuwe jaar. Zeg de kinderen, ik zal aan ze denken. Nog even en we zijn weer bij elkaar. zal aan ze denken. Nog even en we zijn weer bij elkaar. Nog even en we zijn weer bij elkaar. Nog even en we zijn weer bij elkaar. de verwarming staat op zes. Een asbak vol met peuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn moet ik daarmee?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 I'm driving home. <laughs> Doe toch gewoon, we zijn gezellig bij elkaar. Het is eindelijk weer kerstmis. Jingle bells en stil voor het raam, de lampjes aan, hier heb ik zo lang op gewacht. Ho, ho, de mistletoe, wil jij een kus misschien? Zeg Ronnie, doe het licht eens aan, ik kan geen hand voor ogen zien. Het is eindelijk weer kerstmis, en wie er ook voor je staat. Zeg hallo we geef een cadeau dat is waar het om gaat. daar. Doe toch niet zo raar. Ik heb dat ding al lang gezien. Het is eindelijk de kerstmis. Warme glühwein in de kou. Wij met z'n twee, ik heb het allerbest. vertrouwd en de sneeuw valt. Ik heb het nooit zo koud gehad, niet te verwachten.